Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Israël onder de mensen gedemonstreerd tegen discriminatie in bussen. Op sommige buslijnen in Jeruzalem en de stad Ramat Gan geldt de ongeschreven regel dat vrouwen alleen achterin mogen zitten en mannen voorin. Dat komt voornamelijk voor in wijken waar veel ultra-orthodoxe joden wonen, meldt de krant Haaretz. Uit protest reisden honderden mannen en vrouwen samen met de bus. De oneenigheid tussen de seculiere en de ultra-orthodoxe gemeenschap in Israël kwam de afgelopen tijd vaker in het nieuws. Vorige week was er ophef over een meisje dat wordt bespuugd en lastig gevallen door ultra-orthodoxe joden, omdat haar kleding onvoldoende bedekkend is. De kans is groot dat de eurolanden een deel van hun leningen aan Griekenland moeten afschrijven. Oud-president Welling van de Nederlandse Bank zegt dat morgen in een interview met het Financiële Dagblad. Nederland heeft tot nu toe 4,7 miljard aan Griekenland geleend. Minister De Jager van Financiën heeft altijd gezegd dat Nederland zijn geld terugkrijgt, maar volgens Wellink is dat niet realistisch. Een jongen van 11 uit Kuik blijkt op oudejaarsavond te zijn beschoten met een vuurwapen. Hij raakte gewond aan zijn lever, zegt zijn familie. De jongen is geopereerd, hij is niet in levensgevaar. De jongen was in Kuik vuurwerk aan het afsteken en daardoor dachten hulpverleners eerst dat hij gewond was geraakt door dat vuurwerk. De regering van Chili heeft het buitenland om hulp gevraagd bij het bestrijden van een grote brand in een natuurgebied. Van Nationaal Park Torres del Paine is tot nu toe 12.500 hectare in vlammen opgegaan. Het gebied ligt in het uiterste zuiden van Chili. President Piñera heeft het park verklaard tot rampgebied. Het weer vannacht in het hele land regen. Vooral in het midden van het land regent het hard. Het wordt een graad of 8. Morgen geleidelijk droog en wat zon en ongeveer 10 graden.